Hoeba, hoeba, hoeba, hop. Hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop. Hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop. Hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop. In het oerwoud was ik blij tussen de hoge bomen. Maar jouw vrienden hebben mij met zich meegenomen. massupilami aardig beest, al ben je ver van huis. Zo waar als ik Gust Vlater heet, bij mij voel jij je thuis. Zeg Gust, dat is fideel, dat vind ik crimineel. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden, jij en ik. Wij blijven altijd bij elkaar, al worden we mee dan honderd jaar. Wij blijven vrienden tot onze laatste snik. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Wij vormen samen Massupilami, aardig beest, je hebt een scherpe blik. Het baarst hier van de apen en de grootste, dat ben ik. Al sta je soms voor ap, je blijft een leuke knap. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. Twee dikke vrienden, jij en ik. Wij blijven altijd bij elkaar, al worden we meer dan honderd jaar. Wij blijven vrienden tot onze laatste snik. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hop. Wij vormen samen een parapaard. Hoeba, hoeba, hoeba, hop, hap, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hap, hap, hap. Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoeba, hoeba, hoeba, hap, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hap, hap, hap. Wij vormen samen een parapaard. hoeba, hoeba, hoeba, hap, hap, hap. Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoeba, hoeba, hoeba, hap, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hap, hap, hap. Wij vormen samen een parapaard. Hoeba, hoeba, hoeba, hap, hop, hop. Hoeba, hoeba, hoeba, hap, hap, hap. Hoeba, hoeba, hoeba, hap, hap, hap. Hoeba, hoeba, hoeba, hap. um, <laughs>